Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Noord-Korea lancering van een satelliet. Dat hebben de ruimtevaartautoriteiten bekendgemaakt. De lancering staat gepland voor deze week. Noord-Korea ontkent dat de lancering van de satelliet een dekmantel is voor een rakettest, al dan niet met nucleaire koppen. De Verenigde Staten dreigen de levering van voedsel stop te zetten. Noord-Korea krijgt dat voedsel in ruil voor het stopzetten van het nucleaire programma. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat zijn Syrische collega hem heeft verzekerd dat Syrië zich zal houden aan het vredesplan van VN-gezant Kofi Annan, dat president Assad heeft ondertekend. Het Syrische leger heeft zich nog niet teruggetrokken uit de grote steden, dat melden activisten aan internationale persbureaus. Volgens het vredesplan moet voor het einde van de dag met terugtrekking zijn begonnen. Op verschillende plekken zou nog worden geschoten. De Turkse premier Erdogan beschuldigt Syrië ervan de Turkse grens te hebben geschonden. Een vluchtelingenkamp in Turkije werd vanuit Syrië bestookt. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankleningen. Ze moeten andere methoden gaan zoeken om aan geld te komen. Dat zegt Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens hem zijn alternatieven hard nodig, omdat banken door de strengere eisen minder speelruimte krijgen. In vergelijking met de rest van Europa spelen Nederlandse banken een dominante rol in de economie. Politiepersoneel heeft voorgesteld om komend weekende te staken tijdens de wielerklassieker Amstel Gold Race en bij festivals als Pinkpop. Vanavond praten de Nederlandse politiebond en de ACP over eventuele nieuwe acties. De agenten willen de druk op minister Opstelten opvoeren bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 3% en een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Het weer. De komende uren vooral in het binnenland nog wat regen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het westen vanmiddag kans op wat zon. Temperatuur wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 Arnhem-Utrecht voor Maren 5 kilometer. Daar staat een auto stil.